De gifgasaanval van vorige week in Syrië stond hoog op de agenda van de G7. Volgens de rijke industrielanden is er geen toekomst voor president Assad in Syrië. De hoge functionaris uit Eritrea die binnenkort naar Nederland komt... zal niet officieel worden ontvangen, zegt het kabinet. Onder meer het radioprogramma Argos meldt... dat de tweede man van het Eritrese regime komt spreken... op een conferentie van de jongerenafdeling van de Eritrese regeringspartij. Het kabinet beschouwt het als een privébezoek. Willem Holleder moet het restant van een eerdere straf toch uitzitten. Hij heeft een beroep bij de Hoge Raad verloren. In 2009 kreeg Holleder negen jaar gevangenisstraf, maar in 2012 kwam die onder voorwaarden vrij. In zijn proeftijd bedreigde hij Peter Erde Vries met de dood. Dat is een schending van de voorwaarden, zegt de Hoge Raad. Voor de speciale trekking van de staatsloterij hebben zich al 100.000 mensen aangemeld. Gisteren maakte de staatsloterij bekend dat er een extra trekking komt vanwege alle ophef van de laatste tijd. Bij trekkingen telden jarenlang ook onverkochte lotnummers mee, waardoor de kans om te winnen kleiner was. De gratis extra trekking is op 27 mei. Moeders die hun baby vitamine K geven kunnen dat het beste doen via een injectie, adviseert de Gezondheidsraad. Vitamine K wordt nu meestal in druppels gegeven. De vitamine is nodig om bloed te laten stollen. De, bij de distributiecentra van supermarkt Jumbo wordt vandaag gestaakt. Eerder hield de FNV stiptheidsacties, maar nu zegt de bond dat de kans bestaat dat tegen de Pasen de schappen in de winkels leeg raken. De werknemers van Jumbo eisen onder meer meer loon. En het weer, zonnige periode, maar in het binnenland kans op een bui. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad eh, staan nu negen files. Op eh, de meeste wegen heb je nu ongeveer eh, vijf minuten vertraging. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Hilversum Noord en Eembrugge staat 5 kilometer. Op de A20 richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 5. En richting Hoef van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer.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 Don't ever let anyone step all over you. Just open your heart and your mind. Mm-hmm. Is it really fair? Till then, baby, are you gonna hold you down and make you cry? Don't you know, don't you know, things change, things will go to change.